4 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Nodig voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, zegt staatssecretaris Dijkhoff. Hij heeft met de gemeente afgesproken dat ze in de eerste helft van dit jaar ruim 23.000 statushouders huisvesten. Bijvoorbeeld in oude kantoorpanden of containerwoningen. Maar dat schiet nog niet op en daardoor stagneert de doorstroming uit de AZC's. Daar zitten nu 16.000 mensen met een verblijfsvergunning te wachten op een woning. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt een calamiteit bij ziekenhuisgroep Twente. Wat er precies is misgegaan wil de inspectie niet zeggen... maar volgens letselschade-specialist Ime Drost heeft een chirurg drie ernstige fouten verzwegen. Twee patiënten zouden zijn overleden. De derde heeft een mislukte galblaasoperatie ternauwernood overleefd. Drost staat haar bij. De chirurg is inmiddels op non-actief gesteld. Volgens de krant Tubantia overweegt de inspectie het Twentse ziekenhuis een boete op te leggen. De chirurg wacht mogelijk een tuchtzaak. Het Openbaar Ministerie sleept de website Vlinderkruim voor de rechter. Justitie eist dat de eigenaar Martin Kok stukken uit het proces tegen Willem Holleder van de site haalt. Het gaat om een groot aantal processen verbaal, waarin verhoren zijn vastgelegd van de zussen van Holleder en zijn ex-vriendin. Het OM vindt publicaties schadelijk voor het lopende onderzoek en voor de privacy. Bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei komt dit jaar voor het eerst een herdenking speciaal voor kinderen. Die wordt gehouden in Madurodam in Den Haag. De herdenking is georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Madurodam. Volgens hen is het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier de doden kunnen herdenken. Het weer opklaringen, maar vannacht gaat het vanuit het zuiden opnieuw af en toe regenen. Vooral in het oosten van het land. Morgen is het bewolkt en soms regen.